Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Scholen moeten kinderen verplicht twee keer per dag een half uur laten sporten en bewegen. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De adviesraden wijzen erop dat sporten niet alleen goed is voor de gezondheid... maar dat kinderen er ook beter van gaan leren. De topman van de Amerikaanse tv-zender CBS stapt per direct op. Les Moonves wordt door nog geen zes vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Twee maanden geleden kwam de machtige tv-baas hier ook al over in opspraak. De 68-jarige Moenves ontkent iets fout gedaan te hebben... maar stapt nu toch op. Er is een afkoopsom overeengekomen van naar verluid 100 miljoen dollar. In Parijs zijn gisteravond laat zeven mensen neergestoken. Vier van hen zijn zwaar gewond. De dader is door de politie gearresteerd. Volgens Franse media heeft hij de Afghaanse nationaliteit. Wat zijn motief is, is nog niet bekend... Justitie sluit terrorisme vooralsnog uit. Curaçao schendt de mensenrechten door Venezolaanse vluchtelingen direct gevangen te zetten. Ze krijgen geen kans asiel aan te vragen. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. De cellen waar ze in worden vastgezet zouden overvol zijn. Ook zou er sprake zijn van een gebrek aan privacy en slechte hygiëne. Door de diepe economische crisis in Venezuela vluchten steeds meer mensen het land uit. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij de Argentijn Juan Martín del Potro in drie sets. Het vorige Grand Slam toernooi, dat van Wimbledon, werd ook al gewonnen door Djokovic. Hij heeft nu 14 Grand Slam zegens op zijn naam staan. Het Nederlands elftal is de Nations League begonnen met een nederlaag bij Frankrijk. Oranje verloor in Parijs met 2-1. Het enige doelpunt van Nederland kwam van Babel. Hij maakte in de 67e minuut de stand gelijk. Uiteindelijk scoorde Frankrijk nog een kwartier voor tijd en werd het dus 2-1. Het weer vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Na vandaag wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.